Vandaag leert een rondgang langs allerlei betrokkenen in Den Haag, eh, die allemaal niet genoemd willen worden omdat er nog niks is besloten, maar die rondgang die leert dat iedereen er hier eigenlijk van uitgaat dat de maatregelen met tenminste twee weken zullen worden verlengd misschien ook wel langer. Betekent dat scholen, restaurants, bioscopen allemaal nog een tijd dicht blijven. Heeft te maken met de huidige besmettingscijfers. Die zijn volgens het kabinet nog te hoog. Een belangrijk moment in Amerika. Rond deze tijd wordt de verkiezingsuitslag door het congres officieel bevestigd. Is normaal een soort feestdag, maar nu niet, want Trump weigert zijn verlies te accepteren. Voor het Witte Huis sprak hij duizenden aanhangers toe. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. Lawfully slated. Veel effect gaat het protest waarschijnlijk niet hebben, want een meerderheid van het congres zal instemmen met de uitslag en Biden uitroepen als nieuwe president. Een Nederlands meisje van 17 dat gisteren werd opgepakt op het vliegveld van Zurich zit nog steeds vast. Ze heeft corona en zat in Zwitserland in quarantaine, maar probeerde met een valse coronatest het land uit te komen. Op het vliegveld werd ze betrapt. Tegen het meisje is aangifte gedaan. En zo'n duizend ouderen in Florida hebben de nacht doorgebracht in hun auto. Heeft te maken met de coronavaccinaties daar. Bij ons worden mensen uitgenodigd in een brief. In Amerika is het wie het eerst komt, die het eerst maalt. En dus stonden er een dag van tevoren al lange rijen. Deze vrouw is goed voorbereid. We have blankets, we have pillows. <laughs> so we're okay. You know what? I just don't think we have anything better to do right now. I want to uh, be well. I want to be able to see my kids and my grandchildren. That means a lot. En dus vond ze het geen enkel probleem om een nacht onder de dekens op de bijrijderstoel van haar auto te moeten slapen. Ook al is het s'nachts rond deze tijd van het jaar ook maar een graad of vijf in Florida. Het weer hier. Vanavond regen. In het oosten valt er natte sneeuw. Morgen bewolkt en ook regenachtig. In de heuvels van Limburg is er kans op natte sneeuw. Het wordt maximaal 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am. Hold up, every girl likes confidence. But did you think about the consequence? Slow up, you don't know me like that not listening. Now I'm just like, who the up.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 I saw him with me while we were spending that wanna start strutting what it is. Vixens fighting for their stress. I butt in like Mr. West. Yes, you gon' finish, it. And your body so superb. You get the best in her. But your girl, face of the year. Face of the year. Face of the year. Face of the year. Face of the year. Het ritme van watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.